en weerberichten morgen goed in de gaten te houden. De waarschuwing geldt voor het grootste deel van het land... ten noorden van de grote rivieren vanwege halverwege morgenochtend. De grootste kans op gladheid is er morgenavond in het noorden. Die kan tot maandagochtend aanhouden. Het KNMI heeft verder code geel afgegeven vanwege lage temperaturen in het noorden in combinatie met een stevige wind. Na een uur of elf vanavond kunnen mensen gemakkelijk onderkoeld raken als ze daar niet op zijn voorbereid. Alleen voor Limburg, Noord-Brabant en Zeeland zijn geen waarschuwingen van kracht. In Frankrijk zijn voor het eerst meer dan 100.000 besmettingen op één dag geregistreerd. Het waren er 104.611. Het aantal besmettingen loopt al een paar dagen op. Gisteren werd ook al een record gebroken met 94.000 nieuwe positieve tests. En een dag eerder was dat ook al het geval met 92.000 gevallen. En de GGD raadt mensen dringend af om een boosterprik in het buitenland te halen. Nederlanders die elders in Europa de derde prik halen... krijgen volgens de GGD geen internationaal coronabewijs. De organisatie spoort mensen aan te wachten op de oproep voor hun leeftijdsgroep. Veel mensen halen een prik net over de grens in Duitsland... bijvoorbeeld omdat ze naar Oostenrijk op vakantie willen. Dat land eist van Nederlanders onder meer een boostervaccinatie. Omroep Gelderland meldt dat er dan wel een manier is om aan een papieren QR-code te komen, maar die schijnt omslachtig te zijn. Het weer, vannacht in Groningen en Friesland dus koud, lokaal min 9 of min 10 graden. Morgen vanuit het zuiden meer bewolking en later gaat die over in wat lichte motregen en dan kan het dus ijzelen. De temperaturen liggen morgen van onder het vriespunt in het noordoosten tot plus 4 graden.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 The music of the sun, the stars. The music of yourself. The vibrations are different, not like planet earth. The music is different here. The vibrations are different. like planet Earth. Not like planet Earth. Global House Vibes with DJ Malvo. air starts to. when a fire starts to when a fire starts to burn right and it starts to spread she gonna bring that attitude home you don't want to do nothing with their life when a fire starts to burn right and it starts to spread she gonna bring that attitude home you don't want to do nothing with their life when a fire starts to burn, right, and it starts to spread, you're gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with their life. When a fire starts to burn, right, and it starts to spread, you're gonna bring that attitude home. You don't wanna do nothing with their life. When a fire starts to burn, Thank you.